Jelle Visser met het NOS-journaal. De openbaar aanklager in Oekraïne zegt dat Rusland bussen met evacuees heeft beschoten... in een dorpje in de buurt van Kharkov in het noordoosten van Oekraïne. Er zouden minstens 10 mensen zijn omgekomen. 27 anderen raakten gewond, meldt de BBC. Vorige week vielen in Kramatorsk door een Russische raketaanval bij een treinstation... ook al tientallen burgerdoden. President Zelensky heeft president Biden gevraagd om Rusland aan te merken als een staat die terrorisme steunt. Dat is een van de krachtigste sancties die Amerika kan opleggen. Zelensky deed zijn verzoek in een telefoongesprek. Biden heeft volgens anonieme bronnen toegezegd dat hij een reeks voorstellen van Zelensky gaat onderzoeken. Die zijn bedoeld om extra druk op Moskou uit te oefenen. In de omgeving van Kiev zijn na de terugtrekking van het Russische leger... tot nu toe 900 lichamen van omgekomen burgers gevonden. De meeste in Bucha. Volgens de regionale politiechef lagen veel doden op straat of in een tijdelijk graf. De meeste slachtoffers hadden schotwonden. Volgens de politiechef duidt dat erop dat mensen op straat zijn geëxecuteerd. Er worden in de regio Kiev nog dagelijks nieuwe slachtoffers gevonden. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen maanden tientallen kinderen ziek geworden door een hepatitisbesmetting, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Er zijn 73 bevestigde gevallen van acute hepatitis, waarvan 10 gevallen in Schotland. De besmette kinderen werden misselijk en kregen geelzucht, diarree en buikpijn. Het gaat om een nieuwe hepatitisvariant. De oorsprong van het virus is niet duidelijk en wordt nog onderzocht, al dus de WHO. Ook in Spanje en in de Verenigde Staten werden kinderen met hepatitisbesmettingen ontdekt.